voorspoedige start. Jobboot met het NOS Journaal. Minister Donner wordt vicepresident van de Raad van State. Het kabinet draagt de minister van Binnenlandse Zaken voor als opvolger van de huidige vicepresident Cenk Willink, die met pensioen gaat. Over de benoeming van CDA-lid Donner werd al maanden gespeculeerd. Hij wordt als minister opgevolgd door Lisbeth Spies, die zojuist is beëdigd. Spies was na het aantreden van het kabinet Rutte enige tijd waarnemend partijvoorzitter van het CDA. Europol heeft bij een grote operatie tegen de verspreiding van kinderporno 112 mensen gearresteerd. Het totaal aantal verdachten is met 269 nog veel groter. Er werden in 22 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. De leiding van de actie, met de naam Icarus, lag bij de Deense politie. Europol spreekt van enorme hoeveelheden kinderporno van de meest extreme soort. De verdachte gebruikte de nieuwste technieken om afbeeldingen en films uit te wisselen. Alleen al bij een verdachte uit Zwitserland werd 120 terabyte aan materiaal gevonden. Bisdommen en orders in de Rooms-Katholieke Kerk waren op de hoogte van seksueel misbruik door geestelijken. Maar adequaat optreden door de kerk bleef uit. Ook was er te weinig aandacht voor de slachtoffers. Dat zegt de commissie Deetman in zijn eindrapport over het seksueel misbruik in de kerk na de oorlog. Deetman schat dat er tussen de 10 en 20.000 kinderen zijn misbruikt en heeft de namen van ruim 800 daders kunnen achterhalen. Ruim 100 van hen zijn nog in leven. Omdat seksueel misbruik niet alleen in katholieke instellingen voorkomt, vraagt Deetman de overheid een plan van aanpak op te stellen om jongeren te beschermen. Winkelcentrum Het Loon in Heerlen is na de sloop van het deel dat wegzakte weer veilig, dat zegt de gemeente. De afgelopen tijd zijn er metingen verricht en inspecties uitgevoerd door onder meer de brandweer en bouw- en woningtoezicht. Daarbij zijn geen verzakkingen meer gemeten. De gemeente verwacht dat volgende week al het puin is opgeruimd. Het weer, regen en vooral in het oosten en noordoosten kans op natte sneeuw. Middagtemperatuur 3 tot 7 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met geregeld winterse buien. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A7 naar Zaandam staat voor knooppunt Zaandam 2 kilometer door een ongeluk. Er is één reis ook afgesloten. De A10 West naar Zaanstad 4 kilometer voor de Koentunnel. En dan de A20 hoek van Holland-Gouda. Eerst tussen het Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein 5 kilometer door een ongeluk met auto en aanhanger. reis ook is dicht. Verder in de richting van Gouda loopt het ook weer vast door een ongeluk.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 Ik neem je mee dreamed about you Got lucky one Came in ten to one I've got a feeling This year's from see. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome. You were pretty queen of New York City.